Mark Zampersen met het NOS-journaal. Het Nederlandse reddingsteam in Turkije gaat alleen morgen nog zoeken naar overlevenden in het puin. De overlevingskansen zijn inmiddels zo klein dat het USA-team na het werk van morgen terugkeert. Intussen komt de verdeling van hulpgoederen over het aardbevingsgebied maar moeizaam op gang, zegt de actievoorzitter van Giro 555. In veel getroffen steden en dorpen staat geen hal meer overeind die als distributiecentrum kan dienen. Alle spullen staan dus op straat. Zowel de inventarisatie als de verdeling van de goederen verloopt daardoor moeizaam. De Duitse overheid gaat visa verstrekken aan slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië met familie in Duitsland. Zij kunnen dan maximaal drie maanden bij familie logeren. De Partij van de Arbeid wil dat ook Nederland het visabeleid voor slachtoffers van de aardbevingen versoepelt. In België is bij een misverkiezing een gewapende man opgepakt. Volgens de politie was hij mogelijk van plan om een aanslag te plegen. De man werd aangehouden voor aanvang van de Miss België-verkiezing in pretpark Plopsaland in de provincie West-Vlaanderen. Hij had een vuurwapen bij zich en in zijn auto lag ook een wapen. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws had de man ook chemicaliën bij zich. Maar over een mogelijk motief is nog niets bekend. In Frankrijk is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen de voorgenomen verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Bijna een miljoen mensen gingen de straat op, onder meer in Parijs, Nice en Marseille. Op 7 maart willen de vakbonden een landelijke staking organiseren... vanwege de pensioenplannen en andere hervormingen. Het weer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 3. Lokaal kan het nog iets kouder worden. Ook is er kans op wat mist.